goedenavond. Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland betaalt volgend jaar gewoon de jaarlijkse bijdrage van 19 miljoen aan de UNRWA. Dat is de VN-hulporganisatie die Gaza helpt. Dat zegt minister Klever van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. De steun is omstreden in het kabinet. De eigen partij van de minister, de PVV, wil die groep niet steunen... omdat er beschuldigingen zijn geweest dat medewerkers betrokken waren... bij de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De jaarlijkse bijdrage bijdrage wordt dus wel gewoon betaald. Een eerder toegezegde extra 3 miljoen gaat niet door. Wie krijgt dit jaar de televisiering voor beste presentator? De genomineerden zijn net bekendgemaakt. Het gaat om Ewout Genemans, André van Duin en Tim Hofman. Het is voor het eerst sinds de prijs voor beste presentator genderneutraal werd in 2022 dat alleen mannen een kans maken. Een jaar geleden won Helene Hendricks de prijs nog. In Groot-Brittannië zijn 37 gevangenen onterecht vervroegd vrijgelaten. Dat schrijven verschillende media daar. Twee weken geleden mochten ruim 1700 gevangenen eerder de bak uit vanwege een groot cellentekort. Maar dit gold niet voor gevangenen die ernstige misdaden hadden gepleegd. Maar toch ging het bij 37 gevangenen mis omdat hun misdrijven niet goed geregistreerd stonden. Vijf daarvan zijn nog steeds niet gevonden. Een Olympisch kampioen op de 100 meter sprint hoeft het niet alleen te doen met een gouden plak. Julian Alfred krijgt in haar thuisland, St. Lucia, een eigen dag. Vrijdag is het Julian Alfred Day op het Caribische eiland. Gisteren was de Olympisch kampioen voor het eerst sinds haar gouden plak terug op het eiland. En in een toespraak bedankte ze iedereen uit haar dorp dat ze haar altijd bleven steunen. Ook als ze het moeilijk had. Ik denk I'm easy. It was truly a rocky road. Many days I wanted to just give up, throw in the towel, and just say I'm done. But my village, those persons who are around me, I just want to say thank you. Overmorgen is het dus Julian Alfred Day op het Caribisch eiland. Inwoners kunnen dan onder meer naar een gratis concert. Dan nog het weer. Er kan flink wat regen vallen. S'nachts gaat dat ook nog wel even door. Morgen gaat het ook regenen, maar we zien de zon ook 16 tot 18 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, hey yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, no.